bleek vandaag tijdens een debat. Meerdere partijen wilden schuiven met de tijd, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Uh, Rob Jette vooral van D66, die zei eerst 10 uur, daarna zei hij half 10... en nu stemt hij toch in met 9 uur, beetje politiek handjeklap rond de aanvangstijd van die avondklok. Maar de belangrijkste conclusie is daarnaast, naast dat hij dus om 9 uur ingaat... dat de avondklok er gaat komen, die gaat zaterdagavond 9 uur in betekent dat je vanaf dan niet meer naar buiten mag zonder geldige reden. Doe je dat wel, dan krijg je een boete van 95 euro. Bedrijven kunnen nog te makkelijk discrimineren als ze nieuwe medewerkers zoeken. Het ministerie van Sociale Zaken heeft het onderzocht. Ze plaatsten 200 vacatures op verschillende banensites... waarin ze schreven dat ze op zoek waren naar iemand van Nederlandse komaf... of iemand van onder de 30. Mag niet, maar toch bleven bijna al die vacatures gewoon online staan. De minister is ervan geschrokken en is bezig met strengere wetten. In Den Haag is vorige maand een medewerker van de gemeente opgepakt... omdat ze meer dan 600.000 euro zou hebben gestolen. Dat kon gebeuren doordat ze voor haar werk te maken had met contant geld. Toen de gemeente de boekhouding opmaakte, bleken er ineens tonnen te missen. Er wordt nog gekeken of de vrouw alleen te werk ging... of dat er meer mensen bij betrokken waren. En festivals kunnen eindelijk bandjes gaan boeken. Als dansen in de modder met een biertje in de hand er deze zomer door corona toch niet in zit... krijgen ze van het kabinet het geld terug dat ze al hebben uitgegeven. Het kabinet trekt er minimaal 300 miljoen euro voor uit. Maar voor Paaspop komt die hulp helaas te laat. Daarom gaat het Brabantse festival kijken of ze de boel kunnen verplaatsen naar september. Het heeft ook heel veel voordelen, want eh, ja, het is vaak mooi weer. En uh, ja, lijkt me voor één keer ook echt heel erg mooi. En dan gaan we in 2022 weer, eh, weer gewoon verder om Pasen per ieder jaar plaats te laten vinden met, met Pasen. Het Britse festival Glastonbury maakte vanmiddag trouwens bekend dat, het voor, dat het voor de tweede keer op rij niet doorgaat. De organisatie zegt dat ze het niet zien gebeuren met de huidige coronatoestand en daarom gaat er een streep door. Het weer. Vanavond gaat het bijna overal regenen, maar morgen ziet het er beter uit. Het blijft zo goed als droog, er is wat zon en het wordt een graad of 7.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 It's on you. your body. It's MC's us hip house party. Like the rubber with a mic in a hand, let's cut and stump into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. socialize.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 en de vergoeding wordt ook ruimer. De avondklok gaat vanaf aanstaande zaterdagavond 9 uur gelden. De Tweede Kamer is akkoord met de omstreden maatregel... nu het tijdstip een half uur naar achteren is geschoven. Het lijkt erop dat de eindtijd gelijk blijft, ochtends half vijf. Bij een grote politieoperatie in Italië tegen maffia-organisatie Ndrangheta zijn bijna 50 mensen opgepakt. De meeste verdachten zijn leden van de maffia, maar ook ondernemers en politici worden onderzocht. Het weer nog, veel regen vanavond en morgen wordt het een graad of 7.